Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Kantoren worden minder vaak omgebouwd tot woningen. Vorig jaar kwamen er op die manier bijna 8000 woningen bij. 10% minder dan een jaar eerder. Dat is een tegenvaller voor het demissionair kabinet. Zij hoopten op 15.000 van die omgebouwde woningen. De daling komt volgens het CBS doordat er minder geschikte kantoorgebouwen zijn... en de procedures zijn ingewikkeld. Wat is er na vandaag nog over van de klimaatplannen van de EU? Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil dat er over 15 jaar bijna geen CO2 meer wordt uitgestoten. Lidstaten zijn niet erg enthousiast, zegt EU-correspondent Ardi Stemerding. Sommige landen willen dat het doel helemaal wordt geschrapt. En daarnaast heb je een eh, middengroep met onder andere de belangrijke landen Duitsland en Frankrijk. En die willen het vooral makkelijker maken om het doel te halen. En die landen willen ook bijvoorbeeld om de paar jaar een evaluatie. En dan kijken, is het allemaal nog wel te doen... of moeten we toch steeds weer dat doel gaan aanpassen? Vanmiddag wordt erover gestemd door de klimaatministers van de lidstaten. Het cellentekort in België is zo groot dat steeds meer gevangenen op de grond moeten slapen. Volgens Vlaamse media zijn het er bijna 500. De meeste daarvan zitten in een gevangenis in Antwerpen. Vakbonden en directies waarschuwen al langer. Zij zeggen dat gevangenen slecht worden behandeld... en dat het ook link is voor personeel in gevangenissen. Mannen kunnen best wat meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag van andere mannen. Tweederde vindt het niet oké als er opmerkingen worden gemaakt of iemand ongewenst wordt aangeraakt. Er iets van zeggen is lastig, terwijl het juist superbelangrijk is, zegt deze expert. Wij denken dus dat het ontzettend helpt als mannen elkaar eh, daarop aanspreken... dat ze dan ook meer leren herkennen van... oh ja, nee, dat had ik niet moeten zeggen of dat had ik niet moeten doen. Het gaat niet altijd om zeggen, het gaat ook om aanraken. Dat had ik beter niet eh, kunnen doen. Daarom komt de overheid vandaag met een campagne... Man, zeg er wat van. Krijg je het weer nog een grijze dag met af en toe wat opklaringen en misschien zelfs een zonnetje. In het noordwesten is er later kans op een bui, maar verder blijft het droog. Het wordt vandaag een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de ochtendspits druk aan het verlopen... zoals gebruikelijk op dinsdag met eh, ruim 100 kilometer alleen in Noord-Holland... De meeste vertragingen zien we nu op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knoop het Velsen staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is een half uur. De A10 tussen Landsmeer en Zeeburg.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 Van kantoren worden steeds minder vaak woningen gemaakt, meldt het CBS komt onder meer doordat steeds minder leegstaande kantoorgebouwen daar geschikt voor zijn. Belgische gevangenissen zitten zo vol dat voor bijna 500 gedetineerden geen bed is. Ze slapen op de grond. Vakbonden en gevangenisdirecteuren waarschuwen al langer voor mensenonwaardige omstandigheden en de risico's voor het personeel. Het weer, het is vandaag grotendeels droog en bewolkt. In het zuiden geregeld zon. In de loop van de middag in het noordwesten kans op een bui.